Start. Ember Brandsen met het NOS-journaal. In de Rotterdamse wijk Heerg zijn gisteravond vaten met gevaarlijke stoffen gevonden. Volgens de politie kunnen de stoffen ontploffen als ze met elkaar in contact komen. De vaten stonden op een aanhanger op een parkeerplaats. Onder andere de explosieve opruimingsdienst heeft de hele nacht onderzoek gedaan. Van wie de aanhanger is, is nog niet duidelijk. Jordanië heeft opnieuw doodstraffen uitgevoerd. Elf mannen die veroordeeld waren voor moord zijn opgehangen. Jordanië had de uitvoering van executies opgeschort in 2006. Daar is nooit een officiële reden voor opgegeven. Onlangs zei een minister dat de bevolking denkt dat de misdaad toeneemt... doordat de doodstraf niet meer wordt uitgevoerd. Ook andere politici hebben aangedrongen op herinvoering van de doodstraf. Sinds 2006 zijn er nog 122 mensen ter dood veroordeeld. In onderzoek naar jihadisten worden ook infiltranten ingezet. In een blad van het OM zegt officier van justitie van Veghel... dat de verdachten veel weten van technologie en sociale media. Klassieke opsporingsmethoden schieten daarbij soms tekort. Verder constateert het OM dat verdachten tegenwoordig sneller... en daardoor ook vaker onterecht worden opgepakt. Volgens de aanklagers lopen er 45 strafrechtelijke onderzoeken... tegen ongeveer 70 verdachten. Feyenoord heeft moeizaam gewonnen van NAC Breda. De Rotterdammers zegevierden door een doelpunt van Kazim Richards in de 32e minuut. De wedstrijd Excelsior-Ajax werd pas in de slotfase bepaald. In de laatste 10 minuten maakten Van der Hoorn en Zivkovic voor de Amsterdammers twee doelpunten. Ajax gaat met een achterstand van vier punten op lijstaanvoerder PSV de winterstop in. Feyenoord staat nu derde in de eredivisie. Het weer, het is bewolkt en er valt wat motregen bij 9 graden.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 Ja, maar wel met een goede reden. Nou, zeker, want van 18 tot en met 24 december is er weer 3FM Serious Request. Dan zitten wij met z'n drieën een week lang in het glazen huis... om zoveel mogelijk geld in te zamelen. En met dat geld steunen we het Rode Kruis... om slachtoffers van seksueel geweld in conflictgebieden te kunnen helpen. En jij kan ook helpen. Ga naar 3fm.nl om te zien wat jij kunt doen. Alvast bedankt. 3FM. Serious request. Hands of our girls.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 Nummer 3. I'm driving home for Christmas. Driving home. Nummer 2. Nummer 1. Over the ground lies a mantle of white. A heaven of diamonds shine down through the night. Two hearts are thrilling in spite of the chill and the weather. Love knows no season, love knows no climb. Romance can blossom any old time. Here in the open, we're walking and hoping together. Sleigh bells ring. Christmas. You can plan on me. Please have snow and mistletoe and presents by the tree.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 We zien maar zijn neus, het is helemaal de mijne. De heilige geest moest lachen, hou garbe sukkelaar. Die kleine die is van mij, want ik was de ooievaar. Jozef gaf de geest een goeie mot op zijn gezicht. Toen zaten ze meteen zonder klank en zonder licht. Jezus is geboren, Alleluia, hallo. Jezus is geboren in een bakje vol met stro. Ze bleven daar maar zwaaien met hun vuisten in het rond. De os en de nezel lagen knock-out op de grond. Toen kwam God de Vader en hij sprak, dit is mijn zoon. Nu stonden ze te gapen, nu zaten ze daar schoon. Jozef kon niet volgen en die is beginnen zuipen. En Maria van Afronten, die wist ook niet meer waar kruipen. Dan werd me daar een kermis, dan werd me daar een klucht. Toen viel er nog een nest met engelen uit de lucht. Ah, Jezus is geboren nam zijn fles met pappenhavervlokken en heeft nog grap een verse piesdoek aangetrokken. Hij zei vrede op aarde aan iedereen die dat wil. Toen werd weer alles kalm en alles werd weer stil. Hij had er daar genoeg van en hij ging er maar vandoor en trok zijn aureool scheef over zijn oor. Hij is gelijk nog groot en is een sportwagen gekropen. Al wie dan mij volgen wil, zal vreed hard moeten lopen. Jezus is geboren, halleluja, hallo. Jezus is geboren in een bakje vol met stro. Jezus is geboren, halleluja. 45. in the nacht. Alles brandt, smult heel zacht. Weet u hoeveel gezellige avondjes eindigen met een ontbijt in het brandwondencentrum? Weet u hoeveel brandende kaarsjes jaarlijks de levensvreugde van kinderen doven?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 Jezus is geboren in een Nummer 45. 40. Nummer 43. 42. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. Nummer 41. en stuur jullie allemaal fijne dagen.